Citydijkers met het NOS-journaal. Door een Russische aanval met een kruisraket op een wooncomplex in de Oekraïnse stad Zhytomyr zijn vier mensen om het leven gekomen. Onder hen is ook een kind, meldt een adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken. Volgens hem had de raket eigenlijk een luchtbasis in de buurt moeten raken, maar kwam die dus terecht op een wooncomplex. Zhytomyr ligt op zo'n 130 kilometer van Kiev. Verschillende berichten van gisteren wekten de indruk dat een grote aanval op Kiev op handen zou zijn. Het Russische ministerie van Defensie kondigde aan regeringsgebouwen te gaan beschieten... en waarschuwde omwonenden van die gebouwen om te vertrekken. België heeft de ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev gesloten... vanwege de veranderende veiligheidssituatie. Het personeel heeft Oekraïne inmiddels verlaten. De bijna 300 Belgen die nog in Oekraïne zijn... kunnen terecht bij verschillende grenspunten in buurlanden... De overige bevoegdheden van de Belgische ambassade in Kiev zijn overgenomen door de ambassade in Polen. De Amerikaanse president Biden begint rond dit tijdstip aan zijn State of the Union. Dat is het jaarlijkse overzicht van de president met de stand van zaken in het land en zijn plannen voor het komende jaar. In zijn toespraak zal Biden nogmaals de Russische invasie in Oekraïne veroordelen. Blijkt uit vrijgegeven stukken tekst die in handen zijn van persbureau Reuters. Biden zal onder meer gaan zeggen dat dictators een prijs moeten betalen voor geweld. Er is nog 4 miljoen aan edelmetalen zoek na de gewelddadige overval van vorig jaar op een waardetransport in Amsterdam-Noord. Die overval in mei vorig jaar eindigde in een wildwestachtervolging naar een weiland in Broek in Waterland, waar een vuurgevecht met de politie ontstond. Een van de overvallers kwam daarbij om het leven, zes anderen werden opgepakt. In het tv-programma Opsporing Verzocht maakte de politie bekend dat nog vier andere overvallers vrij rondlopen. Van hen heeft de politie beelden verspreid. Het weer, de nacht verloopt droog en het klaart op met temperaturen net boven nul.